4 Zit van der Linde met het NOS-journaal. Het terughalen van jonge kinderen van IS-strijders is bespreekbaar voor de VVD, zei Kamerlidje Zielgus gisteravond in Pauw. De VVD was eerder tegen de terugkeer van IS-kinderen. Maar kleine kinderen hebben hier zelf ook niet voor gekozen, zei Jezielkus. De coalitie is verdeeld over wat er moet gebeuren met Nederlandse IS-strijders die vastzitten in Syrië. D66 en ChristenUnie willen praten over hun terugkeer, VVD en CDA niet. Nederland veroordeelt de Turkse inval in Noordoost-Syrië... heeft minister Blok tegen zijn Turkse ambtsgenoot gezegd. In een telefoongesprek maakte Blok duidelijk dat de operatie moet stoppen. Ook vroeg hij aandacht voor de humanitaire nood in het gebied... en de bewaking van de kampen met IS-strijders. De EU-ministers deden gisteren al een vergelijkbare oproep. President Trump kondigde sancties aan tegen Turkije. Hij wil onder andere de importtarieven op Turks staal opvoeren tot 50 procent. Politiechef Fatima Louafa is niet meer welkom in de eenheid Den Haag. Ze vroeg deze zomer aandacht voor racisme, machtsmisbruik en pesten binnen de politie. Klokkenluiders lopen tegen een muur, schreef ze op Instagram. Na die uitspraak werd ze op non-actief gesteld... en nu heeft ze van de leiding gehoord dat er geen vertrouwen meer in haar is, schrijft NRC. De Sonja Barend Award voor beste tv-interview is gewonnen door EO-presentator Kifa Alouche. Hij kreeg de prijs voor zijn gesprek met oud-bevelhebber Peter van Uhm. In het programma De Kist vertelde Van Uhm over de impact die de, de dood van zijn zoon heeft op hem en zijn gezin. De militair kwam in 2008 in Afghanistan om het leven bij een aanslag met een bermbom.